Uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Stroomstoringen, ook al is Irene in kracht afgenomen. De storm heeft de afgelopen avond de staat Vermand getroffen. Volgens de rampenbestrijding staan daar enkele kleine steden compleet blank. Doordat tientallen elektriciteitsmasten zijn omgewaaid... zitten 4 miljoen huishoudens aan de oostkust de komende dagen zonder stroom. Irene heeft in New York minder hard toegeslagen dan werd gevreesd... In laaggelegen wijken staan straten blank, maar het leidt niet tot grote problemen. De 350.000 mensen die werden geëvacueerd kunnen weer naar huis. Ersan Jami vertrekt bij de PVV en stopt met zijn werk als medewerker van PVV-kamerlid Brinkman. In het radioprogramma Echte Janne zei Jami dat hij zich volledig op zijn studie wil gaan richten. Een politieke reden voor zijn vertrek is er niet, benadrukte hij. Ehsan Jami kreeg vier jaar geleden landelijke bekendheid toen hij het Centraal Comité voor Ex-Moslims oprichtte. Het comité wilde zich richten op het doorbreken van het taboe op afvalligheid. Jami was tussen 2003 en 2007 lid van de PvdA, maar met die partij kwam het tot een breuk. In oktober 2009 maakte PVV-leider Wilders bekend dat Ehsan Jami actief wordt binnen zijn partij. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Bagdad zijn zeker 29 mensen omgekomen. Tientallen bezoekers raakten gewond. Een zelfmoordenaar blies zichzelf op tijdens een speciale gebedsdienst voor de Ramadan. De aanslag was in de Umm al-Qura moskee. Dat is de grootste Soenitische moskee in de Iraakse hoofdstad. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar het vermoeden bestaat dat Al-Qaeda erachter zit. Het weer vannacht en morgen in het noorden buien.